met het nms journaal Oekraïense drones hebben schade aangericht aan een haven in het Russische vasteland, niet ver van de Krim. Bij die aanval zouden twee schepen en twee aanlegstijgers beschadigd zijn geraakt. Het gebied is van grote strategische waarde voor het Russische leger en daarmee ook een doelwit voor Oekraïne. De haven wordt gebruikt om de Krim te bevoorraden, onder meer via de nabijgelegen Krimbrug. Bij een ongeluk met een passagiersbus op het Indonesische eiland Java zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. De bus raakte bij een afslag een betonnen blok, waarna het op de zijkant belandde. Aan boord zaten 34 mensen. 18 van hen zijn naar het ziekenhuis toegebracht en 5 van hen zijn nog in levensgevaar. De bus was onderweg vanuit de hoofdstad Jakarta naar de stad Jogjakarta. In Amsterdam kan het publiek vanochtend afscheid nemen van Hans van Manen. De wereldberoemde choreograaf overleed woensdag op 93-jarige leeftijd. Vanaf half negen kunnen mensen terecht in de Stalpera. Vanmiddag is er een besloten afscheidsceremonie... die voor niet-genodigden te volgen is via een livestream... op het YouTube-kanaal van de Nationale Opera en Ballet. Het theater verzoekt mensen die fysiek afscheid komen nemen... om binnen geen foto's of filmpjes te maken. In de NS rijdt vanaf vandaag met minder treinen. Vanwege de start van de kerstvakantie zijn er minder reizigers. Daarom worden op bepaalde trajecten minder treinen ingezet in de spits. De speciale vakantiedienstregeling geldt tot en met 2 januari ook tijdens de jaarwisseling is de dienstregeling aangepast. Op Oudejaarsdag wordt het openbaar vervoer vanaf 8 uur s avonds vrijwel overal stilgelegd. Op Nieuwjaarsdag start de NS de dienstregeling dan weer rond 10 uur s ochtends. Het weer. Vanochtend is er op veel plekken zon. Alleen in het noordoosten wat meer bewolking. Vanmiddag alleen in het noorden grijs. In de rest van het land dan zonnig en droog. Het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 and the last moon is cast over the last star of morning, and the future without even a last desperate warning. Then look into the sky where through the clouds a path is see her how she sparkles. It's the last sharp as knives, and we were so gung ho to lay down our lives. We came in spite. Luid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. Oekraïense drones hebben schade aangericht aan een haven in het Russische vasteland, niet ver van de Krim. Bij die aanval zouden twee schepen en twee aanlegstijgers beschadigd zijn. Bij een ongeluk met een passagiersbus op het Indonesische eiland Java zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. De bus raakte bij een afslag een betonnen blok, waarna het op de zijkant belandde. In Amsterdam kan het publiek vanochtend afscheid nemen van Hans van Manen. De wereldberoemde choreograaf overleed woensdag op 93-jarige leeftijd. Vanaf half negen kunnen mensen terecht in de Stalpera in Amsterdam. Het weer vanochtend op veel plekken zon, alleen in het noordoosten bewolkt. Vanmiddag alleen in het noorden grijs. In de rest van het land dan zonnig en droog bij een graad of 7.